Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie onderzoekt nieuwe verdachte pakketjes die zijn gevonden in Utrecht en Den Haag. In Utrecht is er één gevonden bij een bedrijf op de Eendrachtlaan... waar vorige week ook al een pakketje werd aangetroffen. Dat bleek toen vals alarm te zijn. De omgeving is nu afgezet en de politie heeft de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. In Den Haag is een verdacht pakketje gevonden op plein 1813. Het plein is nu deels afgesloten voor onderzoek. Het coronavirus duikt in meer landen in Europa op. In Denemarken, Roemenië en Estland werd vanochtend de eerste patiënt gemeld. In Denemarken gaat het om een man die op vakantie is geweest in Noord-Italië... en het virus daar opliep. Hij mag thuis in quarantaine. De Roemeense patiënt heeft het virus waarschijnlijk opgelopen... door contact met een Italiaan die recent in Roemenië is geweest. Hoe de Est besmet is geraakt is nog niet bekend. België waarschuwt voor flessen rode wijn na een verdacht sterfgeval. In december overleed een vrouw in Puurs in Vlaanderen... nadat ze een slok uit de fles van het Nederlandse merk Black Bianco had gedronken. In haar bloed zat een dodelijke hoeveelheid MDMA en MDA, stoffen die in ecstasy zitten. Volgens de Belgische justitie had de vrouw niets te maken met harddrugs. Op de fles van het slachtoffer zat niet de originele zwarte kurk, maar een beige exemplaar. De Belgische politie waarschuwt dat wie flessen wijn heeft zonder originele kurk of omhulsel meteen de politie moet bellen. Tot nu toe is er één verdachte fles gevonden. In het zuiden van de Syrische provincie Idlib heeft het Syrische leger nog eens 60 steden en dorpen veroverd. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De afgelopen dagen is er zwaar gevochten. De rebellen hebben volgens het observatorium op hun beurt de strategisch gelegen stad Saraqeb heroverd. Het weer bewolkt, een gebied met regen en natte sneeuw... breidt zich geleidelijk uit over de zuidelijke helft van het land. In het noorden valt later wat regen of motregen... en het wordt maximaal 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging op de A10, eh, ringweg van Amsterdam. Vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt De Nieuwe Meer staat de file bij Amsterdam buiten Veldert. 4 kilometer is hij. En dat kost je een kleine 10 minuten extra.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 ton cœur d'un words we can't explain patience, some patience. control. anymore We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall When we hit the bottom We're going it on, it on going till we can't go no more Mexican.